Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Er rijden voorlopig veel minder treinen tussen Rotterdam en Den Haag. Het spoor op dat traject is kapot, vertelt ProRail. In de buurt van Schiedam is er een beschadiging aan een wissel geconstateerd vannacht. Dat moet dan eigenlijk zo snel mogelijk hersteld worden. En tot die tijd kunnen we daar niet met een normaal aantal treinen overheen rijden. Er is nu voor gekozen om ongeveer een derde van de treinen... daar een stukje langzamer overheen te laten rijden de rest van de dag. En dan hopen we het zo snel mogelijk daarna te kunnen herstellen. ProRail wil de boel normaal zo snel mogelijk fixen dus. Maar dat gaat nu niet. Bij het bedrijf dat de wissel moet maken hebben ze te weinig personeel. In Marbella in Spanje zijn twee mannen opgepakt... die iets te maken zouden hebben met de ontvoering van een Nederlandse zakenman. Hij werd twee jaar geleden in Spanje klemgereden en meegenomen. Sindsdien is er nooit meer wat van hem gehoord. Maar bij de Italiaanse voetbalclub Salernitana vinden ze het lastig om keuzes te maken. Vorige maand ontsloegen ze hun trainer, maar twee dagen later mocht hij weer terugkomen. En nu is hij opnieuw weggestuurd. Waarschijnlijk nu wel definitief, want er is al een opvolger. Op de Universiteit van Leiden gaan ze de camera's weghalen die in coronatijd werden opgehangen. Om zo te checken of er niet te veel mensen rondliepen. Er kwam toen veel kritiek op van studenten. Het verschil is, is dat deze camera's dus eigenlijk veel meer waarnemen dan alleen, eh, dan alleen gewoon beelden die door een beveiliger worden gekeken. Die data kan worden opgeslagen, daar, die, daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers. Omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. Daarnaast is het bedrijf eh, deels gevestigd in China. Wat, ook niet, wat het ook niet veiliger maakt eh, gezien eh, gegevens. Ook na de coronatijd bleven de camera's hangen. Om te zien of er studentenruimtes beschikbaar waren. En wanneer de verwarming uit kon. Maar de camera's bleken slecht beveiligd. En studenten en medewerkers vonden het helemaal niets. Daarom haalt de Unie ze nu weg. Het weer bewolkt met hier en daar een kleine bui. Later vanmiddag kan het wel echt gaan regenen. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate.